Omdat we geen directe connectie kunnen leggen met de import van cocaïne. Ja, en in zo'n geval dan eh, wandelen ze de deur uit wegens overtreding van wat ik maar noem het bekende blauwe bordje verboden toegang. En dat levert een eh, geldboete op van 95 euro. Ja, dat is echt geen afdoende middel tegen deze plaag. In de Rotterdamse haven zijn er dit jaar 325 opgepakt. Nu al dik 50 meer dan in heel 2020. Het OM wil dat er een wet komt die straffen makkelijker maakt. In Hagen bij Dortmund zijn vier mensen opgepakt die een aanslag zouden willen plegen op een synagoge. Een van de verdachten is een jongen van 16 met een Syrische achtergrond. Hij zou in chats hebben gezegd dat hij een aanslag had gepland op Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag die gisteravond begon. Er was veel politie bij de synagoge gisteravond, maar er is niets gebeurd. De marathon van Rotterdam gaat volgende maand door, zegt burgemeester Abu Taleb met wat aanpassingen in de, in de omgeving van het stadhuis en de Koolsingel... denken wij dat het mogelijk moet zijn om de marathon voor dit jaar te vergunnen. de laatste keer dat hardlopers aan de bak konden bij de marathon van Rotterdam is anderhalf jaar geleden. En het is nog maar de vraag of het mag, maar een school in Amsterdam doet het. Leerlingen die geen corona-QR kunnen laten zien, die mogen er niet meer naar binnen. Het Kodam College, waar je kunt leren programmeren, doet dat voor de veiligheid van zijn studenten. Deze is het in ieder geval niet mee eens. Ik vond wel heel raar dat een school die zelf zegt dat ze voor inclusiviteit zijn... Eh, gewoon een hele groep mensen buitensluit. Openbare scholen mogen geen checks doen. Maar hoe dat zit voor privéscholen zoals deze, dat is niet helemaal duidelijk. Het weer. Vanmiddag breekt op meer plekken de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen valt vooral in het noorden een bui. En dan wordt het 20 of 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De A7 Horen-Zaanstad is bij knooppunt Zaandam dicht door een gekantelde vrachtwagen. En daardoor kom je in de file op de A8 Amsterdam-Zaanstad voor knooppunt Zaandam.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 Daarmee is er een kamermeerderheid voor de motie, maar of die gehaald wordt moet vanavond blijken bij de hoofdelijke stemming. In de Zuid-Franse stad Nice zijn twee ziekenhuismedewerkers in hongerstaking gegaan. De mannen zijn het niet eens met de Franse vaccinatieplicht die voor zorgpersoneel geldt. De Tweede Kamer heeft bezwaren tegen verplichte coronatoegangsbewijzen op terrassen. In het debat over corona vroegen coalitiepartijen VVD, D66 en CDA zich af... of de coronapas wel nodig is op een terras. Het virus verspreidt zich buiten veel minder dan binnen.